uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie zegt dat hij niet aan fondsenwerving heeft gedaan op de Amerikaanse ambassade. Volgens Baudet is er sprake van een complotverhaal. Ik begrijp de ophef niet, zei hij op NPO Radio 1. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zetten vraagtekens... bij een bijeenkomst eerder deze maand in de Amerikaanse ambassade. Daar waren leden van Forum voor Democratie en ondernemers uitgenodigd. Volgens Baudet is er niks aan de hand... en ging de avond over de Amerikaanse verkiezingscampagne. De marechaussee heeft gisteren drie mannen aangehouden voor verboden wapenbezit bij de zwaar beveiligde rechtbank op Schiphol. Tijdens een controle bleek dat een van de mannen een wapen onder zijn kleding droeg. Toen de marechaussee dat doorkreeg, vluchtte de man en gooide hij het vuurwapen in een sloot. Het gaat om een 28-jarige man uit Duivendrecht. De twee andere mannen zijn inmiddels weer vrij. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn meer dan 104 miljoen video's van de app TikTok verwijderd. Volgens het Chinese moederbedrijf waren de video's in strijd met de regels op het platform. Eigenaar ByteDance controleert sinds dit jaar video's op valse informatie, bijvoorbeeld over het coronavirus en de verkiezingen. Volgens TikTok gaat het om nog geen 1% van het totale aantal filmpjes. Een Chinese rechtbank heeft een bekende vastgoedhandelaar veroordeeld... tot 18 jaar gevangenisstraf wegens corruptie. De 69-jarige Ren nam volgens de rechter steekpenningen aan... en maakte misbruik van publiek geld. De man verdween in maart spoorloos na de publicatie van een kritisch artikel... over de Chinese aanpak van de corona-uitbraak. Ook uitte hij kritiek op de Chinese president. Volgens waarnemers is de hoge celstraf bedoeld om nieuwe kritische geluiden binnen de communistische partij te smoren. En dan het weer. Het is vanmiddag 20 tot 26 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen neemt de bewolking toe en is er kans op buien.